Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is vanochtend een Nederlandse vrouw ontvoerd, melden Afghaanse media. Ze hebben informatie gekregen over de ontvoering van het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Is verder nog weinig bekend over de ontvoering. Zo is nog onduidelijk voor welk bedrijf de vrouw werkte in Kabul. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag doet geen uitspraak over ontvoeringszaken. Volgens een woordvoerder is dat in het belang van betrokkenen. De Europese beurzen staan voorafgaand aan de eurotop over Griekenland vanavond in Brussel op winst. De belangrijkste indexen staan zo'n 1 tot 2 procent hoger. Beleggers lijken zich vast te houden aan de optimistische geluiden over de uitkomst van de besprekingen en het lot van Griekenland. De ECB heeft noodleningen aan Griekse banken opnieuw verhoogd, met hoeveel is onbekend. Vorige week verhoogde de Europese Centrale Bank het noodkrediet aan de Griekse banken al met bij elkaar 3 miljard euro. Het geld is nodig omdat de Grieken massaal geld opnemen. In Drachten zijn vier minderjarige jongens aangehouden omdat ze vals geld in omloop zouden brengen. Het zijn twee jongens van 16 uit Oostermeer en twee van 15 en 16 uit Drachten. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Een van de jongens liep tegen de lamp toen hij met een vals briefje van 50 euro wilde betalen bij een cafetaria. Waar de biljetten vandaan komen is niet bekend. De Verkeersinformatiedienst vindt dat er tijdens de spits te vaak files ontstaan door flitsers langs de weg. De controles zijn vaak zichtbaar waardoor automobilisten op de rem trappen. De VID vindt dat tijdens de spits de snelheid moet worden gecontroleerd, maar niet als daardoor de veiligheid in gevaar komt. De dienst vindt dat flitsapparatuur daarom niet zichtbaar moet worden opgesteld. Het weer bewolkt en geregeld, worden, eh, geregeld buien met kans op onweer. Het wordt maximaal 16 graden. Morgen bewolkt, minder buien, bij opnieuw een graad of 16. Woensdag meer zon.